Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Schippers schaamt over problemen op de spoedeisende hulp. In die provincie zou het regelmatig voorkomen dat ambulances niet terecht kunnen in het dichtstbijzijnde ziekenhuis, omdat de spoedeisende hulp daar vol is. Het kabinet is verrast door die berichten en spreekt van een ernstig signaal. De Franse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van Google in Parijs. Justitie vraagt zich af of het bedrijf wel genoeg belasting betaalt ministerie van Financiën denkt dat Google de Franse schatkist nog 1,6 miljard euro verschuldigd is. Het Franse onderzoek naar Google loopt al sinds vorig jaar zomer. In de eerste vier maanden van dit jaar hebben ruim 3 miljoen mensen een bekeuring gekregen voor een verkeersovertreding. Dat zijn er een half miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De meeste werden geflitst voor te snel rijden. Agenten schreven juist minder bonnen uit omdat ze het druk hebben met de vluchtelingenstroom en de terreurdreiging. Er komt geen bindend studieadvies voor tweedejaars studenten. Minister Bussemaker zegt dat experimenten hebben aangetoond dat het vooral stress en werkdruk oplevert zonder dat de studieresultaten verbeteren. Universiteiten en hogescholen bepalen nu ook in het eerste jaar of een student goed genoeg is om zijn studie af te maken. Op verzoek van de Kamer gaat Bussemaker kijken of dat advies wel moet blijven. Steven Kruiswijk verstevigt zijn leidende positie in de Ronde van Italië. Na een bergrit in de Dolomieten heeft hij bijna drie minuten voorsprong op de nummer 2 in het klassement, Esteban Chavez. Favoriet Vincenzo Nibali leverde bijna anderhalve minuut in. De etappe werd gewonnen door de Spanjaard Valverde, die Kruiswijk versloeg in de sprint. Het weer, het blijft voorlopig droog met soms nog wat zon. Vanavond koelt het af naar een graad of 10. Morgen op sommige plekken enkele bui. De zon schijnt wat vaker dan vandaag en het wordt wat warmer bij 16 tot lokaal 19 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een normale avondspits in de Randstad. Dit zijn de files met minstens 10 minuten vertraging. De A1, Amsterdam-Amersfoort, tussen Gooimeer en Eembrugge, 11 kilometer... De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Breukelen 4. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep 7 kilometer vanwege een kapotte vrachtauto. Op de A6 Muiden-Lelystad tussen Knap het Muidenberg en Almere buitenwest 13 kilometer vanwege olie op het asfalt. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendekido Ambacht en Sliedrecht-West 6.